Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse voetbalkampioen Japan met 5-2. Na vijf minuten spelen stond de VS al met 2-0 voor... en elf minuten later zelfs met 4-0. Pas daarna wist Japan te scoren... gevolgd door een eigen doelpunt van de Amerikaanse keeper Johnston. De Japanners hoopten op meer, maar de VS scoorde in de 54ste minuut de 5-2... en daar bleef het bij. Het is de derde keer dat de Amerikaanse voetbalvrouwen de wereldtitel winnen. In Griekenland zijn alle stemmen van het referendum van gisteren geteld. 61,3 van de Grieken heeft zich uitgesproken tegen nieuwe hervormingen en bezuinigingen. 38,7 was voor. De opkomst was 62,5 Het Griekse nee roept veel vragen op over hoe het nu verder moet. Volgens de Griekse regering kan er binnen twee dagen een akkoord met de geldschieters zijn... en dan zouden ook de banken weer open kunnen, maar dat lijkt niet erg reëel. Volgens premier Rutte is de situatie nu nog ingewikkelder dan die al was. Het kabinet gaat praten met 50PLUS over steun aan de belastingplannen. Het gesprek staat gepland voor dinsdag, zegt 50PLUS-senator Jan Nagel. Het kabinet zoekt steun omdat VVD en PvdA samen geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Vorige week stapte D66 uit het overleg met het kabinet. 50PLUS wil dat 1 miljard euro van de voorgenomen belastingverlichting wordt gestoken in verhoging van de AOW. De Canadese regering stuurt duizend militairen naar de provincie Saskatchewan om te helpen bij het bestrijden van bosbranden. In het midden van het land woeden 121 bosbranden waarvan bijna de helft nog niet onder controle is. Duizenden inwoners zijn al geëvacueerd. De afgelopen drie maanden zijn er bijna 1300 bosbranden in Saskatchewan geweest, veel meer dan normaal. Daarbij is een bosgebied verloren gegaan dat ongeveer even groot is als de provincie Zuid-Holland. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 14 en 16 graden.